Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Wagner-leider Prigozhin is om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash bij Moskou. Dat wordt gemeld via een Telegram-kanaal dat bij de groep Wagner hoort. De eerste berichten dat hij dood zou zijn komen vooral uit Rusland, zegt onze correspondent Geert Groot-Koerkamp. Aanvankelijk via sociale media, maar nu ook eh, via de Russische eh, televisie. Eh, daar wordt gemeld dat uh, Prigozhin inderdaad aan boord was en dus inderdaad is, is omgekomen. En hij niet alleen waarschijnlijk, maar waarschijnlijk ook één of meerdere leden van, van de leiding van zijn Wagnergroep. Inmiddels zijn er ook video's naar buiten gekomen waarop te zien is dat er een vliegtuigje van grote hoogte brandend naar beneden valt. Die beelden zijn alleen niet te controleren. Eerder dit jaar kwam Prigozhin met zijn huurlingenleger in opstand tegen Poetin. Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien in het zuiden van het land morgenmiddag. Ze zeggen dat er windstoten van 60 km per uur kunnen zijn... en dat er ook veel hagel en regen in korte tijd kan vallen. De waarschuwing geldt voor het oosten en het zuiden van het land. Een man van 26 moet vier jaar de cel in... omdat hij minderjarige meisjes dwong om naaktfoto's en video's te sturen van zichzelf. Als ze dat niet zouden doen, dreigde hij een naaktfoto van hun te photoshoppen... en die naar hun ouders te sturen. 21 meisjes deden aangifte tegen de man. Hij zegt zelf dat hij nog veel meer slachtoffers heeft gemaakt van Hassan en Maureen Koster hebben zich geplaatst voor de finale op de 5000 meter. Op de WK Atletiek in Budapest liep Hassan overtuigend naar de zegen. Ja, ik heb gewoon een goede positie. ik, eh, ik, heb, eh, maak geen fouten. en ik doe mijn best. Als ik win, win. Als ik ook win, niet. En, eh, weet je, ik ben geen 100%. Dus het is oké. Alles is alles goed. Het was haar vijfde race dit toernooi. Na de val op de 10.000 meter, net voor de finish... Sorry hoor, jeetje.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 never back around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 is now ready. Dit is de lange hete zomer van ZFM. ZFM Santvoor. ZFM zandvoort. 106.9 FM.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 I take you out of nowhere when the background fading out of focus is the picture changing every moment and your destination you don't know 风。